Vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Haatzaaiende boodschappen gaan sneller van Facebook, Twitter en YouTube af. Ze verdwijnen binnen 24 uur. Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft hebben dat afgesproken met de Europese Commissie. Volgens de Commissie is het akkoord een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat op internet ruimte blijft voor vrije meningsuiting met een achtneming van Europese waarden en regels. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie wil rapper Typhoon vragen om mee te werken aan de opleiding van de politie. Gisteren werd de rapper staande gehouden omdat een agent de luxe auto van Typhoon niet vond passen bij zijn huidskleur. Volgens Van de Steur zouden politiemensen door bijvoorbeeld een videoboodschap van de artiest kunnen ervaren wat hem gisteren is overkomen. En discriminatie is bij de politie geen schering en inslag, maar het kan gebeuren, net als in de rest van de maatschappij. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie zei dat op Radio 1. Volgens Akerboom is er bij de arrestatie van Typhoon een fout gemaakt... en zag de betrokken agent dat meteen in. Bedrijven mogen werknemers verbieden een hoofddoek te dragen. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Een hoofddoekverbod is volgens haar toegestaan als een bedrijf religieuze neutraliteit wil uitstralen. Dat moet dan wel in het bedrijfsreglement staan en voor iedereen gelden. De uitspraak is gedaan in een zaak die was aangespannen door een Belgische vrouw. Die werkte al drie jaar bij een beveiligingsbedrijf. Ze werd ontslagen toen ze een hoofddoek begon te dragen. De Nederlander die wekenlang werd vermist en in Spanje werd gearresteerd is weer vrij. De man uit het Limburgse Helden werd samen met zijn vrouw begin april als vermist opgegeven. Afgelopen weekend meldde de vrouw zich bij de Spaanse politie. Ze zou een belastende verklaring tegen hem hebben afgelegd maar die later weer hebben ingetrokken. Het weer vrij zonnig in het noordoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Dus tussen 20 en 24 graden. Morgen 22 tot 25 graden. Dan meer bewolking en zijn er buien met kans op onweer. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Knopend Muidenberg en Hilversum Noord 11 kilometer file door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Apkoude en Maarse 14 kilometer uh, file. De weg is daar weer vrij. Op de A4 Amsterdam, Rotterdam richting Amsterdam bij Vlaardingen-Oost 4 kilometer file door een brand in de machinefabriek ernaast. De afrit is afgesloten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 4 kilometer. 8 kilometer vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoop het Velsen 3 kilometer file. A9 richting Diemen tussen Amsterdam Zuidoost en Knoop Diemen 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 3 kilometer. 11 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoop Ridderkerk en Sliedrecht Oost. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht 2 kilometer file. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Knoop het Eemnes en Beeldhoven 3 kilometer.